Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In IJsland worden twee toeristen vermist... na het instorten van een ijsgrot in het zuidoosten van het land. Twee anderen raakten zwaar gewond. De vier hoorden bij een groep van 25 toeristen... die met een gids de gletsjer Breida Mercuriokult bezochten. Zo'n 100 reddingswerkers zoeken naar de twee mensen die nog vastzitten in de ijsgrot. Ze doen bijna alles met de hand... omdat het moeilijk is om gereedschap naar de plek van het ongeluk te krijgen. De Britse journalist die is omgekomen bij een aanval op een hotel in Oekraïne... was een veiligheidsadviseur van persbureau Reuters. Gisteren werd zijn lichaam onder het puin vandaan gehaald in de stad Kramatorsk. Het blijkt nu te gaan om de 38-jarige Ryan Evans. Hij werkte sinds twee jaar voor Reuters en hielp andere journalisten om veilig hun werk te kunnen doen. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in Israël en onlangs nog op de Olympische Spelen in Parijs. Telegram noemt de arrestatie van topman Pavel Durov in Frankrijk absurd. De Franse tv-zender TF1 meldde dat de Russische techmiljardair is opgepakt in Parijs... nadat hij daar met een privévliegtuig was geland. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Volgens TF1 wordt Durov verantwoordelijk gehouden voor misbruik van de dienst Telegram... door criminelen en terroristen. Maar het platform zegt zelf dat Durov niks te verbergen heeft en hoopt op een snelle oplossing. Er komt mogelijk toch meer pijnbestrijding voor vrouwen die een spiraaltje willen laten plaatsen. Huisartsen zeiden eerder dat dat niet nodig was. Maar omdat er de laatste tijd veel discussie over was... gaan ze nu toch kijken of bijvoorbeeld een pijnstillende gel een optie is.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 ZFM. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, Is it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading, because you think that being a girl is degrading. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a train, swing rock to rock, take a sled and slide down slow into these arms of mine. can. but you better what they open.